auto van autorijschool Sabrina. Ik hoorde dat je door middel van een verkeersoefentrein in twee à drie maanden sneller slaagt. Dit schijnt te komen door de ontspannen manier waarin je de auto leert kennen op dit afgesloten verkeersoefentrein. Trouwens, bij autorijschool Sabrina zijn ze zo zeker van hun zaak dat als je de eerste keer toch nog zakt, de helft, dus 90 gulden van je herexamen niet meer hoeft te betalen en je theorieboek ter waarde van 25 gulden krijg je sowieso al gratis als je zes theorielessen neemt. Dus wat doe je als je een leuke rijschool zoekt met leuke aanbiedingen, vriendelijke leraren en een zeer grote kans om in één keer te slagen? Juist! Je belt 17 en zegt... Ik luister naar Hitradio Counterpoint en wil graag van uw aanbieding gebruik maken. Dus doen hè? En bel 17 0083. 17 170083. Sporthuis de Jong, de sportspecialist van Amsterdam-West, is ook uw skispecialist. Skis van Atomic, Kneisel, Dynastar, Fisher, Het, K2 en Blizzard tegen aantrekkelijke prijzen. Er is reeds een A-ski met Salomon-verbinding voor slechts 269 gulden. Ski-jacks, pantalons en overals van Zeno, Luta, Tenson en Nevica mode, ook in fluorkleuren. Skischoenen in vele modellen, van Rachel, Loa, Norika en Salomon. Ook voor skionderhoud, skibrillen, handschoenen, mutsen, hoesen, snowboots en skiboxen voor op de auto. Naar Sporthuis de Jong, Kinkerstraat 359 en Johan Huizingalaan 181 in Amsterdam. Kijk bij Sporthuis de Jong. tym bratem de caracol should hurt you. Did you hear that one about Michael? Some say he must be gay. I tried to argue, but they said if he was straight, he would not move that way. Did you hear that one about time for rumors in my life. Je bent jong, dynamisch en avontuurlijk. Je houdt van stijl, bent attent op het hitgebeuren. Jij en je radio verdienen de snelste van de Randstad. Counterpoint, vast en zit, zit zeker.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 Lay my arms around you, sweet falling ecstasy. Ooh sometimes the truth is harder than the inside. Yeah. Oh, sometimes. in compactdisc en afspeelapparatuur. Presenteert de beste cd's op de snelste van de Randstad. Digitaal geluid, enig op 90 zus. Counterpoint, vast en zeker.